Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Libanon is de Nederlandse vondst van 53 kilo cocaïne. Dat heeft de politie in Libanon bevestigd tegenover de Libanese krant The Daily Star. Cocaïne was verborgen in twee auto's in een plaats ten noorden van Beirut. Minka is in Nederland veroordeeld voor de vondst van grote hoeveelheden wapens in Amsterdam. De politie heeft op de A2 bij Waardenburg in de richting van Den Bosch een rijstrook afgesloten voor sporenonderzoek. Dat gebeurt naar aanleiding van een tip in het programma Opsporing Verzocht over een overval op geldtransporteur Brinks in Amsterdam. Het programma gisteren leverde 27 tips op waarin nog geen arrestaties zijn gedaan. De orka Morgan gaat voorlopig niet naar een dierenpark op Tenerife. Dat heeft de rechter in kort geding besloten. Morgan werd in juni vorig jaar uit de Waddenzee gered. Het dier was erg verzwakt en is in het dolfinarium Harderwijk op krachten gekomen. Daarna ontstond een strijd tussen deskundigen. De ene partij zei dat Morgan niet meer terug kan in het wild. En de andere zei dat het in kleine stapjes wel mogelijk is. Bij een politieactie in het Amsterdamse World Fashion Center tegen illegaal bankieren zijn zes mensen aangehouden. Er werd ook een grote hoeveelheid contant geld in beslag genomen. Tijdens de actie werd een intensieve verkeerscontrole gehouden om te voorkomen dat verdachten zouden ontkomen. Het OM brengt een aantal TBS-zaken waarbij een omstreden psychiater is betrokken opnieuw voor de rechter. De psychiater gaf advies over verlenging van TBS, terwijl zijn bevoegdheid als psychiater was verlopen. Aan de geldigheid van die adviezen mag niet worden getwijfeld, vindt het OM. De marechaussee doet onderzoek naar twee mannen uit Winterswijk die maandag betrokken waren bij een ontploffing. Ze worden verdacht van verboden munitiebezit. Een van de verdachten is een oud-medewerker van Defensie. Maandag ontplofte een flitsgranaat. Een van de mannen had thuis 400 losse vlodderpatronen. Dan het weer nog. Vanavond bewolkt en buien, soms met onweer. Morgen wisselen bewolkt, bijna de hele dag droog en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het en... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat file bij Nieuwegein-Zuid 3 kilometer.